Danken voor alles wat je deed. Geen ander dan jij was zo goed voor mij in vreugde en in leed. Moeder, je bleef in mijn de vrouw waar ik het meest van hou. Want al wat ik nu ken en al wat ik nu ben, moeder, dat dank ik aan jou. Je hebt me in het leven steeds liefde gegeven, je dank slechts aan mij. Je hebt zonder klagen mijn zorgen gedragen. Niet ene was er zo goed als jij. Moeder, kan ik je dan? If 땅 뛰간 영 de vrouw waar ik het meest van hou. Want al wat ik nu ken en al wat ik nu ben, moeder, dat dank ik aan jou.